Taksin's partij, die bij de verkiezingen door zijn zus wordt geleid, zou zo'n 300 van de 500 zetels hebben behaald. Dat beeld wordt bevestigd door de Thaise kiescommissie. Inmiddels is de helft van de stemmen geteld. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. In Turkije zijn zo'n 30 mensen aangehouden in verband met een mogelijk omkoopschandaal in de voetbalwereld. Onder de mensen die zijn gearresteerd zijn de voorzitter en de vicevoorzitter van de topclub Fenerbahce. Verder zijn enkele Turkse topvoetballers aangehouden. Het Internationaal Monetair Fonds is blij met het besluit van de eurolanden om Griekenland een noodlening van 12 miljard euro te geven. Het IMF moet officieel nog instemmen met de lening en dat zal aanstaande vrijdag gebeuren. Griekenland kan door de lening de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Een man van 33 uit Almere is vannacht opgepakt in die plaats nadat hij met zijn auto over de kop was gevlogen. Kort daarvoor had hij een stopteken van de politie genegeerd en was hij er met hoge snelheid vandoor gegaan. In een bocht verloor hij de macht over het stuur en ging hij enkele malen over de kop. Hij bleef ongedeerd. De auto, die van een kennis was, is zwaar beschadigd. De man had te veel gedronken en reed met een ongeldig rijbewijs. Bovendien had hij nog een aantal boetes openstaan en moest hij nog een alternatieve straf uitzitten wegens rijden onder invloed en meerdere verkeersovertredingen. De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied heeft in Mexico aan zeker 11 mensen het leven gekost. De stormkracht viel nog mee, maar er is vooral veel wateroverlast, waardoor bijna 300.000 Mexicanen zijn getroffen. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB e Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam